9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Britse parlement heeft een voorstel van Labour om een no-deal brexit te voorkomen weggestemd. De oppositiepartij wilde het lagerhuis meer invloed geven op de besluitvorming. Maar de motie werd verworpen, 298 stemmen voor en 309 tegen. Vanwege het aftreden van premier May vreest Labour dat haar opvolger een no-deal brexit doordrukt zonder dat het lagerhuis erover kan stemmen. Meerdere kandidaat-premiers, onder wie Boris Johnson, beloven dat het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook op 31 oktober uit de Europese Unie vertrekt. En een brexit zonder akkoord met Brussel sluiten ze niet uit. Volgens Labour kan dat ernstige economische en politieke gevolgen hebben. Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, houden vrijdag spoedberaad over de verspreiding van het ebola-virus. Het virus heerste in Congo. Daar zijn zeker 1400 patiënten overleden. Nu heeft het ook het buurland Oeganda bereikt. Deze week overleed daar een jongetje van vijf... dat met zijn familie in Congo was geweest. Twee familieleden zijn ook besmet. Het is de derde keer in korte tijd dat de WHO over ebola vergadert. In april kwamen ze nog tot de conclusie... dat er geen extra maatregelen nodig waren... omdat de uitbraak naar verwachting tot Congo beperkt zou blijven. De WHO heeft tot nu toe ook niet opgeroepen tot reisbeperkingen. En de man van 20 die ervan wordt verdacht dat hij op eerste paasdag in Amsterdam een vrouw zodanig heeft mishandeld dat ze overleed, verkeerde mogelijk in een psychose. Dat zegt zijn advocaat. De vrouw was zo ernstig toegetakeld dat haar familie haar niet meer herkende. In de weken daarna reageerde ze nergens meer op en ze overleed afgelopen week. Vrij snel na de mishandeling werd de verdachte aangehouden. Hij heeft bekend dat hij de vrouw heeft mishandeld. Het weer. In het noorden nog wat regen die wegtrekt. Vanavond kan dan weer in het zuidwesten een bui vallen. Morgen afwisselend zon en wolken met in het westen weer een enkele bui. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is tennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Elkaar voor laten gaan in het verkeer. In 10 jaar tijd met 26% afgenomen.